Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn, bij jou heel alleen. Ben ik gelukkig en blij, het leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn, ik wil er maar één ja wat ben jij. Toen ik jouw hartje vond en ons geluk begon, wil ik heel aan jou. Wanneer word jij mijn vrouw? Het leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn bij jou heel alleen. Ben ik gelukkig en blij, het leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn, ik wil er maar één. Ja, dat ben jij. leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn, bij jou heel alleen. Ben ik gelukkig en blij, het leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn, ik wil er maar één ja dat ben jij. Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn. Wij jagen alleen, ben ik gelukkig en blij. Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn. Ik wil er maar één. Ja, dat ben